12 uur. Mark Sampers eh, met het NOS-journaal. De migranten op het Spaanse schip Open Arms gaan toch naar Italië. De officier van justitie op Sicilië heeft de inbeslagname bevolen van het migrantenschip. De 80 vluchtelingen aan boord moeten zo snel mogelijk naar het eiland Lampedusa worden gebracht. Het besluit is genomen op aandringen van minister Salvini van Binnenlandse Zaken. De omstandigheden aan boord worden steeds slechter. Intussen verkeert Italië in een politieke crisis. Premier Conte diende vanmiddag zijn ontslag in nadat minister Salvini al eerder het vertrouwen had opgezegd. President Mattarella heeft Conte gevraagd om aan te blijven als waarnemer. Mattarella moet ook besluiten hoe het nu verder moet. De vraag is nu of er wel of geen nieuwe verkiezingen komen. Het meisje van 15 dat gisteren werd doodgestoken in haar huis in Breda... zat in de klas bij de 16-jarige verdachte. De school bevestigt dat beide op het Onze Lieve Lyceum zaten. De verdachte is vandaag verhoord en er is ook onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer. Minister Grapperhaus gaat deze week naar Thailand... om te overleggen over de mogelijke uitlevering... van de Brabantse koffieshophouder Johan van Laarhoven. Die werd daar in 2015 veroordeeld tot een gevangenisstraf... voor witwassen van geld. Volgens NRC vindt het Openbaar Ministerie in Breda... dat Grapperhaus zich niet moet bemoeien met een lopende strafzaak. Van Laarhoven is in Thailand in cassatie gegaan. Meer Nederlanders maken gebruik van de voedselbank... blijkt uit een halfjaarlijkse enquête onder voedselbanken. In de eerste helft van het jaar deden 35.500 huishoudens er een beroep op. Dat is 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.